Jan van der Putten met het NOS-journaal. Politiek nadat er opnieuw vrouwonvriendelijke opmerkingen van hem zijn opgedoken. Die zijn te horen in een video die is uitgelekt via de krant The Washington Post. Trump sprak in een bus met een tv-presentator en wist waarschijnlijk niet dat er een microfoon open stond. Over vrouwen zegt hij onder meer, ik kus ze gewoon. Als je een ster bent, laten ze je dat doen. Grijp ze in hun kruis. Je kunt alles doen. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de republikein Paul Ryan, zei dat hij walgt van de woorden van Trump. Ryan maakte tegelijkertijd bekend dat Trump vandaag niet aanwezig is bij een campagnebijeenkomst in Wisconsin. Het aantal doden op Haiti na de verwoestende orkaan Matthew is opgelopen tot zeker 877. Nu het waterpeil langzaam zakt, wordt de omvang van de ramp duidelijk. De hulpverlening op Haiti komt moeilijk op gang. Hele gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. Matthew trekt nu langs de oostkust van de VS. In Florida zitten ruim een miljoen huizen zonder stroom. President Obama heeft de Amerikaanse economische sancties tegen Myanmar opgeheven. Het gaat om de laatste beperkingen die nog golden. Vorige maand had Obama in Washington een ontmoeting met Aung San Suu Kyi, die gezien wordt als politiek leider van het land. Hij stelde toen al het opheffen van de sancties in het vooruitzicht. Volgens Obama werkt Myanmar hard aan democratie. In Echt, in Limburg, zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat hun auto de gevel van een fietsenzaak had geramd. Volgens de politie reed de auto met hoge snelheid. De bestuurder, een man, is door de brandweer bevrijd. Een vrouw die naast hem zat kon zelf uit de auto komen. De fietsenzaak is zwaar beschadigd, net als een huis ernaast. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het blijft droog bij 12 tot 15 graden.